Blijf van me af. Hoe durf je zoiets toch te wagen? Blijf van me af. Zou je dan eerst niet even vragen? Blijf van me af. En zit me toch niet zo te kleren. Blijf van me af. Probeer een ander te versieren Je bent een ouderwetse bier, je interesseert me toch geen zier. En jouw gedachten zijn niet pluis, dus hou nu maar je handen thuis. Blijf van me af. Hoe durf je zoiets toch te wagen? Blijf van me af. Zou je dat eerst niet even vragen? blijf van me af. En zit me toch niet zo te klieren. Blijf van me af. Probeer een ander te versieren. Je bent een ouderwetse pier. Je interesseert me toch geen zier. En jouw gedachten zijn niet pluis. Dus hou nu maar je handen thuis. Blijf van me af. Hoe durf je zoiets toch te wagen? Blijf van me af. Zou je dat eerst niet even vragen? blijf van me af. En zit me toch niet zo te klieren. Blijf van me af. Probeer een ander te versieren. Blijf van me af. Hoe durf je zoiets toch te wagen? Blijf van me af. Zou je dan eerst niet even wagen?